Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Het slechte weer van gisteravond heeft op veel plekken voor overlast gezorgd. Vooral in Limburg liepen kelders onder en stonden straten blank. In Venlo ging het los, zegt deze verslaggever van L1. En dat heeft flink wat schade veroorzaakt. Je kunt je voorstellen als je water binnen hebt natuurlijk. Dat, eh, ja, dat laat zijn sporen na. Eh, een eigenaar van een café ja, die zei van ja, de bar aan de onderkant... Ja, die heeft toch in het water gestaan. Dus ja, daar is sowieso schade aan die bar. Inmiddels is het ergste noodweer voorbij. Alle waarschuwingen zijn ingetrokken. Shell wil meer olie en gas gaan oppompen. De topman zegt in de Telegraaf dat er veel vraag naar is... en dat projecten met duurzaamheid en schone energie te weinig opleveren. De helft van de akkerbouwers heeft last van regen, droogte of ander extreem weer oogsten mislukken of nieuwe planten kunnen pas veel later de grond in. Daardoor verdienen boeren vaak minder dan in andere jaren, staat in een vakblad. 61% geeft aan dat zij hun inkomsten naar beneden zien gaan. En daarvan geeft ongeveer een derde aan financieel dat ook wel op te kunnen vangen, maar twee derde dus niet. Sommige boeren willen zich beter kunnen verzekeren tegen extreem weer. Anderen geven aan dat ze op zoek gaan naar andere manieren om toch hun werk te kunnen doen. En als je vragen hebt over de Europese verkiezingen... dan moet je voorlopig niet bij de chatbots op AI van Google en Microsoft zijn. Journalisten van Nieuwsuur ontdekten dat je soms bizarre antwoorden kreeg. Bijvoorbeeld als ze de bots vroegen om mee te denken over een manier om meer jongeren naar de stembus te krijgen... of over een campagne voor een eurosceptische partij. En toen uh, zeiden Microsoft en Google dus dingen als... dat kan, ehm, dan raden we je aan om bijvoorbeeld te zeggen als slogan... de EU wil onze kaas verbieden. Eh, en om nepnieuws te verspreiden en eh, angst aan te jagen bij kiezers. Ja, de bots raden aan om te liegen en angst aan te jagen dus.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 Bij lokale verkiezingen in Engeland en Wales... heeft de regerende conservatieve partij grote verliezen geleden. Met een derde van de stemmen geteld... lijken de conservatieven de helft van hun zetels te verliezen. De Labour-partij zou daar het meest van profiteren. Vrouwen in de EU krijgen steeds later hun eerste kind. In tien jaar tijd is de gemiddelde leeftijd gestegen van 28,8 naar 29,7 jaar, melden het CBS en Eurostat. Vrouwen in Nederland zijn gemiddeld nog een half jaar ouder als ze voor het eerst bevallen. Het weer, eerst veel bewolking en van tijd tot tijd regen. Later droog en opklaringen bij 13 tot 15 graden. Gravity hasn't started to pull quite yet. I bet you're rich as hell. One that's five and one that's three.